hey, hey, Caramba, carajo, een whisky. Caramba, carajo, een bier. Vervloed sacramento, Dolores. Ik zoek bij een ander met plezier. Hey, hey. Caramba, carajo, een whisky. Caramba, carajo, een bier. Vervloed sacramento, Dolores. Janeiro. was in een hele kleine havenbar. Zat een bruin gebrande gootjo met zwart krullend haar. En om Dolores te vergeten, die van zijn liefde niets wil weten, zei hij tot Don Filippo, die achter de tapkast stond. Hey, hey! Caramba, carajo, een whisky. Caramba, carajo, een bier. Vervloed Sacramento, Dolores. Ik zoek bij een ander een plezier. Hey, hey. Caramba, carajo, een whisky. Caramba, carajo, een bier. Vervloed Sacramento, Dolores. Ik zoek bij een ander met plezier. rood. Het was in een hele kleine havenbaar. Zat een bruin gebrande met zwart krullend haar. En hij zei, amigo mio, zij was de mooiste vrouw in Rio. Toen lachte Don Filippo, die achter de tapkast stond. Hey, hey. Caramba, carajo, een whisky. Caramba, carajo, een bier. Vervloed Sacramento, Dolores. Ik zoek mij een ander met plezier. Hey, hey, caramba, carajo, een whisky. Caramba, carajo, een bier. Vervloed Sacramento, Dolores. Ik zoek bij een ander met plezier. Ik zoek bij een ander met plezier.